Dat bevestigen bronnen dicht bij de minister-president tegenover de NOS. Balkenender kan de eerste president van Europa worden. Een functie die hij volgens diezelfde bronnen wel degelijk ambieert. De top van de partij bereidt zich voor op zijn vertrek. En houdt er rekening mee dat de premier wordt opgevolgd door minister Verhagen van Buitenlandse Zaken. In de Limburgse plaats Stein is de brandweer nog steeds bezig met nablussen in een winkelcentrum. Daar ontstond in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. Omdat de winkelpanden op instorten staan wordt het bluswerk af en toe gestopt om delen van het winkelcentrum met shovels te slopen. De Oude Pekela is een automobilist zwaar gewond geraakt na een politieachtervolging. De man ging er vandoor toen de politie zijn papieren wilde controleren. Tijdens de achtervolging botste de bestuurder tegen een stilstaande auto... waarna hij met van de weg raakte en in het water belandde. Hij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Op een veiling in Londen hebben de brieven van de Engelse schrijver en dichter Lloyd Byron... samen omgerekend 309.000 euro opgeleverd. Hij schreef de brieven aan het begin van de 19e eeuw aan een bevriende predikant... Pauwen ging onder meer gedetailleerd in op een avontuurtje dat hij had met een serveerster en zei dat Portugezen zich schuldig maakten aan het verspreiden van leugens en sodomie. Ajax heeft zich met veel moeite geplaatst voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht kwamen de Amsterdammers in de 46e minuut op 1-0. Maar 10 minuten voor tijd maakte Kalis voor Dordrecht de gelijkmaker. In de allerlaatste minuut van de verlenging was het Emmanuelsson die uit een vrije trap de 2-1 binnenschoot.